frequencies at Center Radio. A story of contemporary vibrations in the electric acoustic. sell enough records to remain in the record business? Answer. He goes pop. Omdat ze de steun in de rug krijgen de kwamen en verwarde onderwerpen is gemaakt. Die gewend is mensen te begeleiden die in hun vrije tijd studeren. Vrije tijd hebben de meesten mensen genoeg. Want zo is het. ook. Hoeveel verloren Bigby-apen zijn er niet? Er zijn zelfs mensen die avond aan avond kijken. Die eigenlijk niet anders doen met een vrije tijd. Een vrije tijd, tijd, met een vrije tijd. Dat zijn ook nog meestal die mensen die beweren dat ze nergens tijd voor hebben. Vrije tijd kan zinvol worden besteed. Door met een cursus bezig te zijn, huiswerk te maken, een taal te leren. Iemand die studeert wordt om die reden vaak meer gewaardeerd. En kan ook wel een beetje trots zijn op zichzelf. Waarom? Omdat het een van de positieve kanten toont van iemands karakter. respect for you just for making this call. This is not an easy call to make. You won't be so arrogant. The police arrive. You okay? You okay? What's that noise? de bron van alle kennis. Wel, bij ons instituut is er één manier om dat te ontdekken. small water boy. Mm. Well, then, the old man has been teaching you some tricks, has he? You're damn right. And now, you bastard, I'm going to do for you what you did to my father in the woods ten years ago. What's your name, boy? I am Hando Jin, Hang Wong's son. Ah. Then you have asked for death by my hand, Hang Wong's son. I will die after you. I'll see to that. Oh, crazy. Yeah. Avenue. nach links, von oben nach unten, von rechts nach links, von oben nach unten, von rechts nach links, links.